Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Treinpersoneel krijgt vaker te maken met agressie en geweld, dat zegt de NS. Bedreigingen en geweld kwamen vorig jaar 20% vaker voor dan het jaar daarvoor. Het gebeurde volgens de NS vaak als iemand geen kaartje heeft gekocht en ook geen ID-kaart bij zich heeft. Dennis moet dan de politie bellen, maar het kan dan nog best even duren voordat die er zijn. En in die tijd kan natuurlijk een situatie ook ehm, nou ja, uit de hand lopen. Omdat iemand geïrriteerd raakt of iemand die weg wil lopen. Nou ja, eh, en dat willen wij voorkomen. Eh, als mijn collega's zelf die identiteit kunnen controleren... dan kunnen die, dit soort situaties gewoon sneller afgehandeld worden... en kun je dit soort escalaties voorkomen ook vanochtend is het op veel plekken weer dakpannen rapen en boomstammen wegslepen. Storm Franklin trok gisteravond over ons land. Dat zorgde voor problemen. In Spijkenisse waaide een groot deel van het dak van een huizenblok af. De bewoners moesten ergens anders slapen. En in Beek en Donk in Brabant werden twee geparkeerde auto's geplet door een stuk van een boom. Ook andere auto's raakten beschadigd. En door de harde wind heeft de brandweer zijn handen de hele nacht vol gehad aan een brand in een appartementengebouw op Kaag-eiland bij Leiden. Eén iemand wordt nog vermist. De brandweer is bang dat hij de brand niet heeft overleefd. Twintig huizen zijn onbewoonbaar. En op de indoorpistes in ons land is het rammend druk bij de skilessen. Zoals in deze hal in Ermelo in Gelderland. De laatste weekend is gewoon bomvol. Want nu er qua corona wat meer kan, boeken meer mensen een skivakantie. En nemen ze dus ook wat last minute lessen. Ik, eh, ik kan het niet zo goed, maar ja, beter dat je het nu leert dan dat je het eh, helemaal niet doet. Ik heb acht jaar van mijn leven niet geskiet. Nou, nu hebben we besloten om toch eh, wel op wintersport te gaan. Dus ja, dan moet je toch ergens leren. Net als de skilessen zouden ook de gipsvluchten best wel eens vol kunnen zitten komende tijd. Onderzoekers zeggen dat 80% van de skiers zichzelf overschat... waardoor ze sneller een gevaarlijke piste afgaan en makkelijker ongelukken krijgen. Het weer nog. Vandaag opnieuw veel wind. Vanochtend is er nog wel wat zon. Later trekt het dicht en gaat het op veel plekken regenen bij een graad of 8. Vanaf morgen wordt het een stuk rustiger. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Nog altijd vertraging op de A9 vanuit Amstelveen naar Alkmaar. Bij de afrit Haarlem-Zuid kantelde eerder vandaag een vrachtwagen... en door de bergingswerkzaamheden is daar slechts één rijstrook open.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 His word is bond, whether brunette or blind. Baby, it's so elementary. For the man never near, stop your lap with one stare. See the film, you'll know how it goes. But this ain't no fiction, just check the diction, quid pro quo. Then you and I wouldn't have a clue Who's doing what, when and who Up a creek with no canoe Watch out for the man for all seasons alone So alone no one no one's found any trace of a man seasons leaves alone So alone And you and I wouldn't have a clue Who's doing what, why, when who Up creek with no canoe Watch out for the man seasons leaves alone So alone ritme van Zandvoort, op 106.9 ZFM. geen stress Anders gaan we naar Panache en de GGZ Net, net, net, net de meisjes voelen dit Gekke meisjes voelen dit Net die meisjes voelen dit Ook die meisjes lopen dit Net de meisjes voelen dit Gekke meisjes voelen dit Net die meisjes voelen dit Zelfs mokkie meisjes lopen dit De meiden van de club komen het veld op glad als olie Eentje die neemt plaatsen, ze veel palen als een goalie Kid het from the back als een strafcorner, holy moly Ze is niet eens pres meer van je rolie Ik heb het zien gebeuren, het gebeurde voor mijn ogen Sinds ik heb vermogen, heb ik doordat ze me mogen Ik heb mijn woord, ik heb mijn eer en heb mijn kloten En deze pillen, ik heb er zelf vast in genomen Gekke meisjes willen heel veel seks Gekke meisjes willen tv-seks geen drama, mami, nee, geen stress Anders gaan we naar Panache en de GGZ Net, net, net, net de meisjes voelen dit Gekke meisjes voelen dit Met die meisjes voelen dit Ook die meisjes lopen dit Net de meisjes voelen dit Gekke meisjes voelen dit Met die meisjes voelen dit Zelfs ook die meisjes sambal in mijn broek en ze wordt heter. Op zijn hondjes in de hoek, shit, ze laat me zweten. Iedereen mag weten, je bent geen slet, maar vanavond je leggen zit strak en trek je poenie lippen samen. Immoralen doen het anders, het moet nat en vies zijn. Beuk, lekker staan, kan hij zwaai. Vies draai, ben je minderjarig, dan mag jij niet hier zijn. Voor de rest, laat het nat en vies zijn. Gekke meisjes willen heel veel seks. Gekke meisjes willen tv-seks geen drama, mami, nee, geen stress. Anders gaan we naar Panache en de GGZ. Net, net, net, net de meisjes voelen dit. Gekke meisjes voelen dit. Met die meisjes voelen dit. Met die meisjes lopen dit. Net de meisjes voelen dit. Gekke meisjes voelen dit. Met die meisjes voelen dit.